met het NOS Journaal. Veel personeel op Schiphol heeft vorige week last gehad van agressie of intimidatie, meldt vakbond FNV. Vanwege het winterweer werden dagelijks honderden vluchten geannuleerd. Volgens de vakbond werd daar slecht over gecommuniceerd, waardoor passagiers steeds bozer werden. En dat leidde tot veel nadigheid, zegt de bond. Het spugen van passagiers op medewerkers, vechtpartijtjes, soms iets, uh, iets fanatieker dan de andere keer tussen passagiers. En eh, ja, ook echt veel verbaal geweld van uh, passagiers richting medewerkers. Nou, Schiphol zegt nauwelijks meldingen van het personeel te hebben binnengekregen. Kinderen die wonen in een huis met schimmel lopen risico op een achterstand op school, meldt Nieuwsuur. Ze zijn vaker ziek, waardoor ze niet naar de les kunnen. Het Jeugdeducatiefonds spreekt van een groot nationaal probleem. Vorig jaar zei 20% van alle huishoudens last te hebben van vocht en schimmel in huis. De Iraanse kroonprins in ballingschap, Reza Pahlavi, roept op om de druk op het regime in Iran op te voeren. Tijdens een persconferentie in Washington zei hij dat snel ingrijpen cruciaal is om meer doden te voorkomen, vertelt correspondent Desi Maar ook zei hij, er is hoe dan ook geen weg meer terug. Het Iraanse regime zal vallen. De vraag is niet of, maar wanneer, zei hij. Maar Iraniërs gaan hoe dan ook door totdat het zover is. de zoon van de afgezette Shah herhaalde dat hij wordt gesteund... door grote delen van het Iraanse leger en de veiligheidsdiensten. Het kabinet heeft een schadevergoeding van bijna 6 miljoen euro betaald... voor de kunstroof bij het Drents Museum in Assen. Bij die roof een jaar geleden werd onder meer een gouden helm gestolen... die geleend was van Roemenië. Het Rijk stond garant voor 30 van de totale verzekerde waarde. Volgens de verzekeraar komt dat neer op 5,7 miljoen euro. Het weer, alleen in het oosten nog wat regen. Vannacht op meer plekken regen. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen een bewolkte dag, ook af en toe wat zon en maximaal 11 graden.